Kees met het NOS-journaal. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met de arrestatie van een parlementslid van de partij van premier Berlusconi. Justitie beschuldigt hem van deelname aan een geheim netwerk dat onder meer mensen uit handen van de politie probeert te houden. De arrestatie van het parlementslid wordt gezien als een nieuwe nederlaag voor Berlusconi. De Italiaanse premier kreeg het niet voor elkaar om zijn centrumrechtse coalitie op één lijn te krijgen, want ook de Lega Nord stemde voor de opheffing van de onschendbaarheid van de parlementariër. Groningen beëindigt de proef met de zogeheten luistercamera's. Dat zijn camera's met een microfoon die geluid analyseren en zoals het ware kunnen horen of er crimineel gedrag op straat plaatsvindt. De camera kan vervolgens worden gericht op de plek waar het geluid vandaan komt. Maar na, na, ruim vijf jaar is gebleken dat het systeem geen onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld een vechtpartij en een brommer. Burgemeester Redinkel van Groningen heeft daarom besloten er geen gebruik meer van te maken. De Limburgse woningstichting Servatius vordert tientallen miljoenen van haar ex-bestuursvoorzitter Verzeilberg en acht voormalige leden van de Raad van Toezicht. Volgens de stichting zijn ze verantwoordelijk voor het mislukken van het prestigieuze Campus Maastricht project. Langs de oever van de Maas zouden studentenhuisvesting, kantoren en een universitair sportcentrum komen. Alles ontworpen door de vermaarde Spaanse architect Calatrava. Maar de kosten liepen ernstig uit de hand en in 2009 werd de stekker uit het project getrokken.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 En eh, Henning, very, thank you very much for the music. Ja, dat zeg ik er even bij, omdat ik eh, tegenwoordig eh, via Facebook contact hebt met eh, verschillende artiesten. En dan hoort Henning Flint Holm hoort daarbij. Eh, straks nog een cd van, eh, van deze beste man. We gaan verder met Asher Queen met Sketches of Innocence. Peaceful Radio, ook te beluisteren via internet www.peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. last few days that I've been afraid That I might drift away I've been telling old stories Singing songs Make me think about where I came from That's the reason why I seem so far away today you all the time Caledonia, you're calling me Now I'm going home And if I should become a stranger Know that it would make me more than sad Caledonia's been everything I've ever had Well, I have moved and I've kept on moving Lost the friends that I needed losing I found others on the way And I kissed the girls and I left them crying Stolen dreams, there's no denying Traveled hard with my conscience flying Somewhere with the wind Let me you all the time Catatonia, you're calling me Now I'm going home if I should become a stranger Know that it would make me more than sad Caledonia's been everything I've ever had cannot get any higher. They've withered now, they've gone. And I'm steady thinking my way is clear. And I know what I must do tomorrow. When the hands are shaking and the kisses flow, then I Caledonia, you're everything I've ever Deva Primal, Maiten en natuurlijk op fluit Manus in concert. Ik heb ze in 2010 eh, live in Almere mogen aanschouwen en eh, fantastisch. En wat ook fantastisch is, is die DVD bij deze CD. En ehm, ja, je komt er helemaal in een heel mooi concert, eh, ik dacht gegeven destijds in Australië. Goed, het laatste nummer alweer van eh, uur 1 in Peaceful Radio, aflevering 733. En dat gaan we doen met eh, Terry Oldfield, Chakra Clearing, Clearing and Healing Sounds van het label New Earth Records. Tot ons gekomen, net zoals de cd van eh, Deva Premal, Maiten en Manus van Osho.nl.